Morat El-Wakili met het NOS-journaal. De aard en de omvang van de problemen in de triathlonsport... waren de afgelopen 15 jaar ernstiger dan gedacht. Dat concluderen onderzoekers in een rapport dat vandaag verschijnt. De Triathlonbond is geschrokken van de conclusies... en biedt excuses aan de slachtoffers aan. Tientallen sporters, vaak nog pubers... werden tussen 2007 en 2021 slachtoffer van pestgedrag... en ander grensoverschrijdend gedrag... zoals het aanzetten tot ongezond gewichtsverlies. Ook werden jonge sporters gevraagd door te trainen bij blessures. Wie te kritisch was op de staf, liep het risico niet geselecteerd te worden voor wedstrijden. Een stichting van Brad Pitt heeft een schikking van 20,5 miljoen dollar getroffen... met 107 huiseigenaren in New Orleans. De Amerikaanse acteur beloofde met de woningen bij te dragen... aan de wederopbouw van de stad na orkaan Katrina. Maar de huizen bleken vol gebreken te zitten. De acteur beloofde 150 woningen voor ontheemde families... die onder meer in staakervens woonden. Na tien jaar werd de bouw stilgelegd. Bewoners klaagden over schimmel en lekkende daken. Dinsdag werd een schikking bereikt tussen Brad Pitt en de huiseigenaren. Ieder van de bewoners krijgt nu zeker 25.000 dollar ter compensatie. Bij een explosie in een moskee in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn veel slachtoffers gevallen. Volgens de Britse krant The Guardian zijn zeker 10 mensen omgekomen... en raakten 27 gelovigen gewond. De explosie vond plaats tijdens het avondgebed in de moskee. Het exacte aantal slachtoffers is nog altijd onduidelijk. De brand die gisteren bij een houtverwerkingsbedrijf in Venray uitbrak... is onder controle. Er zal nog zeker tot in de middag nageblust worden. Het is de tweede keer in een maand tijd dat de onderneming te maken kreeg met een zeer grote brand. Het is nog onduidelijk hoe het vuur is ontstaan. Het weer dan nog. De laatste buien verlaten ons land via het noorden.